spoedige start. met het NOS-journaal. Jordanië bevestigt dat een piloot van een verongelukte straaljager... in Syrië gevangen is genomen door terreurgroep Islamitische Staat. IS heeft foto's verspreid waarop te zien is hoe de Jordaanse piloot is omringd door jihadisten. IS zegt dat strijders de straaljager hebben neergehaald boven de stad Raqqa... maar Jordanië kan dat niet bevestigen. Nederlandse F-16's doen ook mee met luchtaanvallen tegen IS, maar alleen in Irak. De chauffeur van de vuilniswagen die gisteren in Hilversum een bejaard echtpaar doodreed... zegt dat hij niets van het ongeluk heeft gemerkt. De man van 31 heeft dat verklaard bij de politie. Het ongeval gebeurde gisteren op het terrein van een zorginstelling. De bejaarde man en vrouw overleden ter plekke. Of de chauffeur wordt vervolgd is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd... en is op zoek naar getuigen. Het internationale antidopingbureau WADA gaat duizenden bloed- en urinestalen van Russische atleten opnieuw testen. Het onderzoek volgt op een documentaire van de Duitse tv-zender ARD over massaal dopinggebruik in de Russische sportwereld. Rusland heeft het WADA beloofd dat aan elk onderzoek wordt meegewerkt. Het WADA heeft al 3000 stalen meegenomen. Die worden in Keulen en andere laboratoria onderzocht. En het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar fraude bij de aanleg van de tunnel in de A2 bij Maastricht. Er zou zijn gefraudeerd met de urenregistratie van arbeiders uit Portugal. Bouwbedrijf Structon zegt dat twee topmannen zijn gehoord en ook dat het niets weet over onregelmatigheden. Vorig jaar trok FNV Bouw aan de bel over uitbuiting van Portugese en Poolse bouwlieden. Hun werkgever hield maandelijks forse bedragen in op het loon... voor onder meer de huisvesting in slooppanden. Het weer nog, het is bewolkt met perioden van regen en motregen. In de loop van de middag breekt de zon door, dan wordt het een graad of 9. Morgen af en toe zon, maar ook een paar buien.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 Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen!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 Doe het eerst raam met